ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Hadden we al gezegd dat de koffie weer staat te pruttelen bij verkenner Wouter Koolmees. Vandaag praat hij met twee duo's om te kijken wat hun ideeën zijn over samenwerking in een nieuw kabinet. Net waren D66-leider Rob Jitte en Joost Iermans van JA21 bij Koolmees. Eh, ik denk dat het heel nuttig was. Eh, de verkenner heeft ons eh, lekker veel vragen gesteld en daarmee heel goed open gesprek gehad. Ja, al dus Rob Jitte en ook Joost Iermans zegt dat de sfeer goed was. Tussen de partijen zit niet zoveel spanning. Het gaat er gewoon echt om van je kijkt anders tegen onderwerpen aan. Flink anders. En en dat is natuurlijk ook, eh, ook logisch dat je daar dan eh, niet vandaag uit hoeft te komen. En rond deze tijd schuift Jesse Klaver van GroenLinks PvdA aan. Samen met Dylan Jesselgus van de VVD. En dat kan wel eens een heel kort gesprek gaan worden. Want de VVD zit absoluut niet te wachten op een samenwerking met GroenLinks PvdA. In Indonesië is een scholier van 17 opgepakt voor een explosie in een moskee. Bij die ontploffing raakten minstens 54 mensen gewond. Het is nog onduidelijk wat het motief was. Het kabinet wil illegale verkopers van vapes nog meer ontmoedigen. De boete op het verkopen van vapes met een smaakje gaat als het aan demissionair minister Thiele ligt... 700 euro omhoog naar ruim 2000 euro. En tv-icoon Viola Holt is overleden. Zij was decennia lang niet van de buis af te slaan. In de jaren 90 presenteerde ze op RTL 4 iedere middag de 5 uur show. Nederland komt thuis. Even bijkomen. Dit is de 5 uur show met Viola Holt. Ook daarvoor was ze al bekend. In 1984 stond ze op de cover van een van de eerste Nederlandse Playboys. Nog steeds de best verkopende Playboy aller tijden. De laatste jaren hoorden we maar weinig meer van haar. Vorig jaar ging Shownieuws nog langs op haar 75ste verjaardag. En daar zijn ze dit. Ik had nooit gedacht dat ik het zou halen met de manier waarop ik geleefd heb. Ik heb werkelijk alles gedaan wat God verboden heeft, bijna alles. Maar het is gelukt. Als morgen afgelopen is, kan ik alleen maar zeggen dat ik een geweldig leven heb gehad. Buitenlandse reizen, reportages, eh, buitenlandse sterren, tv-prijzen gewonnen. Het is klaar. Ik hoef nooit meer op televisie, maar ik vind het wel heel leuk dat jullie nog even aan mij denken. Viola Holt was 76 jaar. Heb ik nog wat weer voor je als je wat eh, zon wil pakken. Vooral nog even lekker naar buiten gaan. Het is een eh, zachte herfstdag bij een graad of 15. Morgen begint met wat bewolking. Later is er meer zon bij opnieuw 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden in Noord-Holland op dit moment. Er staan een paar korte files. Het meeste oponthoud zien we op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem. Voor Haarlem staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En verder valt op nog de N207 Hillegom richting Alfa aan de Rijn. Voor Nieuwveen bijna een kwartier op onthoud ook.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 Ze werkte als omroepster bij de AVRO en de NOS. Bij RTL 4 presenteerde ze de 5 uur show en ze verscheen in een aantal reality-programma's. Het demissionaire kabinet wil de boetes op de illegale verkoop van vapes fors verhogen. Iemand die daarop voor het eerst wordt betrapt krijgt een boete van 2040 euro, 700 euro meer dan nu. Vapes met een smaakje zijn verboden en gewone vapes mogen niet worden verkocht aan minderjarigen. Het weer op de meeste plaatsen zonnig, maar in het noorden en oosten ook wolkenvelden.